Waterwalgemoed met het NMS Journaal. Een Duits vliegschip naar Düsseldorf. Volgens de Duitse krant Bild vond een passagier een briefje met het woord bom op het toilet. toestel van de maatschappij Condor vloog, vloog daarop naar de dichtstbijzijnde luchthaven op Kreta, begeleid door Griekse gevechtsvliegtuigen. Als het vliegtuig is vrijgegeven, vliegt het vandaag alsnog naar Düsseldorf. Ook in Zuid-Amerika hebben vliegtuigen een noodlanding gemaakt vanwege bommeldingen. Die waren telefonisch binnengekomen bij de Chileense luchtvaartautoriteit. In totaal vier vliegtuigen zijn geland in Chili en Peru en worden onderzocht. De hitte van de afgelopen weken heeft niet veel meer sterfgevallen veroorzaakt dan er in de normale zomer zijn. Er waren per week zo'n 100 doden meer dan gemiddeld, meldt het CBS. Tijdens de lange periode van 2006 waren dat er nog bijna 400 meer dan normaal. Dat het sterftecijfer nu meevalt komt onder meer doordat mensen beter weten hoe ze een hete periode door moeten komen. Wetenschappers zijn er na 12 jaar in geslaagd het volledige DNA van tarwe in kaart te brengen. De doorbraak biedt de mogelijkheid tarwe genetisch aan te passen. Dat kan resulteren in betere rassen die minder belastend zijn voor het milieu. Maar in Europa mag het DNA van planten niet rechtstreeks aangepast worden. In Amerika mag dat wel. Feyenoord en Vitesse zijn beiden uitgeschakeld in de voorrondes voor de Europa League. Feyenoord speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Trentin uit Slowakije. Vorige week verloren de Rotterdammers de uitwedstrijd al met 4-0. Vitesse verloor met 1-0 uit van Basel. Ook de thuiswedstrijd werd vorige week met 1-0 verloren. Het weer vanuit het westen trekken buien over met kans op onweer.